De politie zegt dat er niet kan worden gesproken van een rustige nieuwjaarsnacht. Er zijn behoorlijk wat incidenten geweest, maar het was volgens de politie wel beheersbaar. In Rotterdam werden 157 mensen opgepakt. Er vielen zo'n 70 gewonden, onder meer bij steekpartijen. In Den Haag waren er 100 arrestaties. Volgens de politie waren er tientallen autobranden... en was er nogal wat geweld tegen politie en hulpverleners. Twee agenten raakten gewond doordat er een lawinepijl in een busje werd geschoten. In Amsterdam waren 80 aanhoudingen en in Utrecht 50. Er waren 30 autobranden en de hulpdiensten werden verschillende keren gehinderd. In Nijmegen werd net als vorig jaar de brandweer een aantal keren gehinderd. Volgens burgemeester De Graaf lijkt het een soort sport om de brandweer niet door te laten tot de ME arriveert. Vorig jaar kreeg een man twee jaar celstraf omdat hij in Nijmegen een molotovcocktail naar een brandweerwagen had gegooid. Buiten de grote steden lijkt de nieuwjaarsnacht grotendeels rustig verlopen. In de verschillende politieregio's werden wel tientallen mensen opgepakt... maar grote ongeregeldheden bleven uit. Politie IJsselland zegt dat het eigenlijk gewoon een drukke horecanacht was. In Kampen werd een man opgepakt omdat hij was ingereden op jongeren... die aan het karbiet schieten waren. Politie Flevoland spreekt van een gemoedelijke jaarwisseling. Ook in Drenthe, Friesland en in de kop van Noord-Holland... bleven de problemen beperkt tot wat kleinere incidenten. In het Brabantse dorp Veen verliep de nieuwjaarsnacht rustig. De afgelopen jaren werden in Veen auto's in brand gestoken. Vorig jaar liep dat uit op rellen met de politie. Dit keer was er alles aan gedaan om de situatie onder controle te houden.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 slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, child. Ba da ba da ba, ba da ba da ba, ba ba da ba. Zabba dabba, ba da ba da ba, zabba ba da ba da ba doo, zabba ba ba, zabba ba ba ba ba ba ba.